Eefje kunnen met het NOS Journaal. Tienduizenden mensen die uit geldnood meerdere banen hebben... zitten in de knel, dat zegt de Sociaal-Economische Raad. Ze hebben weinig zicht op persoonlijke ontwikkeling en voelen zich gevangen in het combineren van hun werk. De SER vindt dat de regels veranderd moeten worden. Die gaan er namelijk vanuit dat iemand één baan heeft. Mensen met een dubbele baan lopen tegen problemen aan bij bijvoorbeeld de loonheffingskorting en bij pensioenregelingen. In Nederland hebben ongeveer 600.000 mensen meer dan één baan. Twee op de drie willen dat blijven doen en zijn blij met de afwisseling. In Irak is een Amerikaanse legerhelikopter neergestort. Er zaten zeven mensen in. Het Amerikaanse leger zegt dat er een reddingsoperatie is gestart om ze te vinden. De helikopter stortte neer in de provincie Anbar bij de grens met Syrië. Anonieme functionarissen zeggen tegen persbureau Reuters dat er waarschijnlijk doden zijn gevallen. Vijandig vuur zou geen rol hebben gespeeld bij de crash. De Verenigde Staten hebben nog zo'n 5200 militairen in Irak om terreurgroep IS te bestrijden. In Madrid zijn rellen uitgebroken na de dood van een straatverkoper. Honderden betogers staken afvalbakken in brand en blokkeerden straten. Volgens de krant El País zijn twintig mensen gewond geraakt. De straatverkoper was volgens getuigen op de vlucht voor de politie... die bezig was met een actie tegen illegale straatverkoop. Volgens de politie overleed de man door een hartstilstand. In de Amerikaanse stad Miami is een voetgangersbrug ingestort. De brandweer meldt vier doden. De brug was net nieuw en was nog niet in gebruik. Hij stortte gistermiddag in en viel bovenop een aantal auto's op de snelweg eronder. Negen mensen zijn gewond geraakt. Het weer overwegend bewolkt met af en toe regen, minima rond 2 graden. Komende dag op veel plekken kans op sneeuw. Het wordt 2 graden in het noorden en 10 in het zuiden. Dit was het